Jobboot met het NOS Journaal. De oppositie in Syrië waarschuwt dat als de schendingen van het staakt het vuren doorgaan... het vredesoverleg in Genève in maart gevaar loopt. Volgens een woordvoerder van de Syrische oppositie is het bestand... dat gisteren van kracht werd, verschillende keren geschonden. Bij luchtaanvallen zouden zeker 29 doden zijn gevallen... en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het bestand, waar Rusland en de VS het over eens werden, moet twee weken stand houden. In die periode moeten Syriërs in belegerde gebieden hulp krijgen. In Enschede heeft een man van 33 gisteravond een molotovcocktail naar een moskee gegooid. Hij werd vervolgens achtervolgd door buurtbewoners die ook de politie inschakelden. Na korte tijd werd de man aangehouden. De schade aan de moskee valt mee. Het brandje is door iemand van de moskee zelf geblust. Vorige week kregen diverse moskeeën in Nederland dreigbrieven toegestuurd. In de brieven stonden onder meer hakenkruisen afgebeeld. Bij een bomaanslag in Bagdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen, melden de Iraakse autoriteiten. Eerst was sprake van 31 doden, maar volgens sommige bronnen is het dodental opgelopen tot 70. Er zijn meer dan 100 gewonden. Twee zelfmoordterroristen bliezen zich op in een Shiitisch deel van Sadr City, waar een markt voor mobiele telefoons aan de gang was. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Amersfoort zitten vier jongeren vast wegens mishandeling van een politieagent. Een groepje jongeren veroorzaakte vannacht overlast toen ze in het uitgaansgebied gingen voetballen. Politieagenten zeiden dat ze daarmee moesten stoppen. Vier jongens van 18 en 19 trokken zich niets aan van die waarschuwing. Toen een agent de bal afpakte, keerde de groep jongeren zich tegen de politie. Een van de agenten werd geschopt. Ook een portier van een club die de agenten wilde helpen, kreeg klappen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het westen wolkenvelden. In het oosten lichte vorst. Morgen droog en vrij zonnig. Het wordt dan ongeveer 6 graden.